Jobboot met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar de 17 jaar dat ze zou gaan logeren bij een vriend. Melanie van der Heerik heeft bruin donkerblond haar en een stevig postuur. Ze heeft een nikkelallergie en een litteken van een paardenbeet aan de binnenkant van haar onderarm. Een foto van Melanie van der Heerik staat op nos.nl. Bij massale protesten tegen het Syrische regime zijn vandaag zeker negen betogers doodgeschoten. In de stad Homs opende het leger het vuur op de tienduizenden demonstranten die het vertrek eisten van president Assad. Ook in steden als Aleppo, Hama en in enkele wijken van de hoofdstad Damascus werd gedemonstreerd. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds half maart al 1350 betogers gedood door het regeringsleger. De Franse politie heeft de bus van de Belgische wielerploeg Quickstep in beslag genomen. Volgens Franse media is de wagen in de buurt van Chaland meegenomen in een onderzoek naar dopinggebruik. Morgen gaat in de Vendée, in het westen van Frankrijk, de Tour de France van start. De Franse justitie is op de wegen daarnaartoe al de hele week bezig met zoekacties naar verboden middelen. Eerder werden bij een tolkantoor op een snelweg ten noorden van Nantes alle wagens van wielerploegen die deelnemen aan de Tour door de Franse politie doorzocht. De finale op Wimbledon gaat zondag tussen titelverdediger Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal versloeg vanavond in de halve finale de Britse hoop Andy Murray in vier sets. Murray won de eerste set, maar kon vervolgens niet op tegen de Spanjaard. Eerder vandaag won Djokovic ook in vier sets van de Fransman Tsonga. Door zijn finale plaats neemt Djokovic de eerste plaats op de wereldranglijst over van Nadal. Ook al wint Nadal zondag van Djokovic. Het weer vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten. Vanuit het westen opklaringen. Morgen in het noorden zwaar bewolkt. Lokaal wat regen. In het zuiden opklaringen en af en toe zon.